morning, good morning. Dat roep ik naar de meisjes in de straat. Good morning, good morning. Maar niemand die eens even met me praat. Ik vroeg een doosje, die zei wat bloosje. Ze keek me aan en zij loopt naar de maan. Ik vroeg het Thea, ga met me mee ja. Oh, wat heb ik dan toch weer verkeerd gedaan? Good morning. Dat roep ik naar de meisjes in de straat. Good morning, good morning. Maar niemand die eens even met me praat. Ik zag Anita, la dolce vita. Ze was voor mij het snoepje van de week. En iedere keer zie ik haar weer. Maar zij werd boos als ik naar andere meisjes keek. Good morning, good morning. Maar niemand die eens even met me praten Ik kocht een woning, voel me een koning. Want alle meisjes hangen steeds maar aan de bel. En al mijn dromen zijn uitgekomen maar ik blijf toch liever nog een tijdje vrijgezel. Good morning, good morning, dan roep ik naar de meisjes in de straat. Good morning, good morning, maar niemand die eens even met me praat. Good morning, good morning.